Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Vingerafdrukken van overledenen die uitvaartorganisatie DELA gebruikt... om sieraden voor nabestaanden te maken, zijn soms vervalst. Dat stelt het NPO Radio 1-programma Radar... na gesprekken met medewerkers en oud-medewerkers van uitvaartondernemers. Dela zegt verbijsterd te zijn over de berichten... en geen enkele aanwijzing te hebben die de beschuldiging van Radar ondersteunt. Tientallen partijen willen het failliete ziekenhuis in Amsterdam overnemen. Namen zijn niet bekendgemaakt. Minister Bruins zei gisteren dat het Slotervaart wordt ontmanteld... maar volgens het ziekenhuis hebben partijen nog een paar dagen de tijd om met een voorstel te komen. Ook voor de IJsselmeerziekenhuizen hebben zich overnamekandidaten gemeld. Voor het eerst in bijna een jaar heeft een VN-hulpconvooi... een groot vluchtelingenkamp in Syrië kunnen bereiken. In het zuiden, dicht bij de grens met Jordanië en Irak... zitten 50.000 mensen die volgens de VN dringend hulp nodig hebben. De voornamelijke vrouwen en kinderen hebben onder meer voedsel en medicijnen gekregen. De laatste keer dat een hulpconvooi het Syrische kamp kon bereiken was in januari. Sindsdien is de situatie er verslechterd. Epke Zonderland heeft op de WK-turnen in Doha... voor de derde keer de wereldtitel veroverd op de rekstok. Hij liet de concurrentie ver achter zich... De Japaner Kohei Uchimura eindigde als tweede... en de Amerikaan Samuel McCulloch veroverde het brons. Epke Zonderland werd in 2013 en 2014 ook al wereldkampioen op de rekstok. tijdens de finale op de balk heeft Sanne Wevers in Doha geen podiumplaats gehaald. Ze werd zevende doordat ze uit balans raakte en van de balk viel. Het goud ging naar de 18-jarige Liu Tingting uit Japan. Het weer vanavond is het helder, wel koelt het flink af.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 Right? I'm still here, so before you. run. van Zandvoort, op 106.9 FM. now. 7 uur. Dat betekent maar één ding. Dan gaan we door naar de Euro Breakdown. We zijn er weer. Een weekje weg geweest. Dus blijf zeker hangen als je nu luistert. Want we gaan straks weer de 40 lekkerste platen van Europa opzetten. Dus even kijken wat er nou precies in die lijst is gebeurd. Euro Breakdown, 7 uur. Dat wil je zeker niet missen. Cool in the gang. Celebration. Maar we gaan straks eerst verder naar Mojo met Lady.